Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Door de val van het kabinet is het onzeker of de zogenoemde spreidingswet de eindstreep haalt. In die wet zou geregeld worden dat asielzoekers worden gespreid over het land... om te voorkomen dat bepaalde plaatsen overlopen. Lokale bestuurders zijn bang dat de situatie in hun gemeentes niet beter wordt... als de spreidingswet er niet meer komt. En ook Bouwen Nederland maakt zich zorgen dat projecten meer vertraging oplopen door de val van het kabinet. Omdat een oplossing voor de stikstofproblemen nog langer op zich laat wachten. In Gießen in Duitsland zijn rellen uitgebroken bij een Eritrea-festival. Tegenstanders die zeggen dat de organisatie banden heeft met het dictatoriale regime... proberen door de hekken te breken. Ze gooien met flessen en stenen en gaan op de vuist met de politie. Er zijn 22 agenten gewond geraakt. Zeker 60 relschoppers zijn opgepakt. De Max Verstappen begint de Britse Grand Prix morgen vanaf pole position. In de kwalificatie was hij de snelste, gevolgd door de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Verstappens teamgenoot Sergio Perez moet zich tevreden stellen met de 16e startplek. De laatste vijf races werden allemaal gewonnen door Verstappen... die in het kampioenschap 81 punten voorsprong heeft op de nummer 2, Perez. Verstappen heeft de Britse Grand Prix nog nooit gewonnen. Het KNMI heeft voor morgen code oranje afgegeven voor het oosten en zuidoosten van het land. In Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg worden stevige onweersbuien verwacht... met kans op zware windstoten, veel regen in korte tijd en grote hagelstenen. In andere provincies geldt code geel. De waarschuwing geldt voor morgenmiddag en avond. In de loop van de avond trekken de buien weer weg. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm en vannacht ook. In het westen kans op een enkele onweersbui. Morgen eerst veel zon en broeierig warm met maximaal 33 graden.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 Ik hou ervan. Dat is het eh, mooie hè, van ja, live. Toch? Live opnames. Ja, we waren gewoon even de tijd vergeten. Ja. hey, maar ja. In ieder geval jullie bedanken voor ja, deze eh, leuke tijd hier weer in de studio. Nou Fred, jij bedankt dat ik weer mocht <laughs> komen. Ik vind het weer helemaal gezellig. Ja toch? Ja. Ja, vorige keer gingen die niet met Zandvoort voor jou. Och, eh, ja, dat vond ik verschrikkelijk. Alles in de file en eh, heet, heet, heet. Maar goed. We hebben het weer goed gemaakt. Vandaag, vandaag was je er weer. Ja, zeker, zeker. Hey, ik zou zeggen, dankjewel. Ja, jij bedankt. een goede terugreis naar huis. En hopelijk tot gauw weer. Ja, doen we wens je nog een fijne dag.